Dit is de enige winkel die zijn hele gevel, zijn hele glazen pui heeft dichtgetimmerd. En net voordat de eigenaar werd ingesloten eigenlijk heb ik hem nog even gesproken. En hij zegt, ja weet je, ik heb op sociale media berichten gezien waarin mijn zaak wordt genoemd. Een kledingwinkel. En hij zegt, ik wil gewoon niet morgen of vanavond de ruiten eruit hebben liggen. Ik eh, ben eh, better safe than sorry. Ik zorg voor veiligheid eh, voor alles. Het lijkt erop dat er in steden door het hele land wordt opgeroepen tot rellen. In een appgroep over Roosendaal wordt zelfs gezegd dat iedereen een molotovcocktail mee moet nemen. Burgemeesters zeggen dat ze voorbereid zijn en er genoeg politie klaar staat om de boel rustig te houden. Een man die journalisten online bedreigde is opgepakt. De man van 39 uit Almere zei in een video dat journalisten ontslag kunnen nemen... of naar het buitenland kunnen vluchten, anders wordt ze iets aangedaan. NOS en ANP hebben aangifte tegen de man gedaan. De politie heeft twee callcenter-medewerkers van de GGD opgepakt... omdat ze gegevens zouden hebben doorverkocht van mensen die een coronatest hadden laten doen. Het handeltje liep via de appdienst Telegram. De politie werd erover getipt door onder meer een journalist van RTL... die ook meelas in die chatgroepen. Jongerenwerkers op meerdere plekken willen ook s'avonds de straat op kunnen... om jongeren aan te spreken als die de avondklok negeren. Onder meer in de Haagse Schilderswijk en in Breda... willen de jongerenwerkers hun steentje bijdragen... Maar daar hebben ze niet de benodigde papieren voor gekregen. We willen heel graag preventief de straat op. Om juist de jongeren die eh, misschien net over het randje gaan... maar nog niks crimineels doen of niks wat echt niet mag... om die aan te spreken op hun gedrag en eh, op hun verantwoordelijkheid. Om te voorkomen dat die ook uh, meegezogen worden in andere activiteiten. Gisteravond werden in Breda, net als in veel andere steden, vernielingen gepleegd. Ook vandaag wordt via social media kanalen opgeroepen om te gaan plunderen in de stad. Het weer. Vanavond trekken er winterse buien over het land. In het noordoosten kans op sneeuw en het kan ook glad worden. Morgen wolken en zon en dan zo'n 5 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland veel vertraging door ongelukken bij Amsterdam. Ik begin met het ongeluk op de A10 ring west van Amsterdam richting Zaanstad. Daar zijn drie rijstroken dicht. Het ongeluk gebeurde in de Koentunnel. Die rijstroken blijven waarschijnlijk tot morgenochtend vroeg dicht. Eh, daardoor loopt het eh, verkeer ook vast op de A5 van een Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen eh, afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10 zo'n 20 minuten vertraging. De rechterreis ook is dicht. Vanwege de problemen in de Koentunnel kan het verkeer het beste omrijden... via de A10, de ring zuid van Amsterdam en de Zeeburgertunnel. Helaas gebeurde ook daar een ongeluk. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden, is maar één rijstrook open.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 In that hay zijn er weer twee uur lang. Country, bluegrass, Americana en wat volk. Iedereen van harte welkom en also welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. We gooiden deze keer eens even een thema-show in. En de het thema is Drinks and More. Dat wil zeggen alles wat maar een beetje een verwijzing heeft naar eh, drinken of drankjes. Ik heb het zelf uitgezocht en ik hoop dat jullie de playlist leuk vinden. Je hoorde in ieder geval net Low Cash en The Cold Beer Kind of Night. En we gaan nu verder met een nummer uit 1976. Billy Joe Spears en Never Did Like Whiskey. Nou, ik ook niet hoor. looking for the good time. So no need to start that grinning. If you think you'll have me sinning, I'll tell you where I'm at here and now. Well, I never did like whiskey, but I sure do love Dan hè, dan Blanket Underground. Billy Joe Spears was dat met Never Did Like Whiskey. Deze dame heeft natuurlijk zoveel meer mooie nummers gemaakt... dan alleen dat ene grote hitje van haar. Niet wat grote hitje hier in Nederland. In Amerika was ze natuurlijk veel succesvoller. Ik zei het aan het begin van de show al. We hebben een themashow en alles wat met maar met drinken gerelateerd is, ga je voorbij horen komen. Kan natuurlijk niet alles draaien, dus ik heb zelf een selectie gemaakt uit, eh, uit het grote Nashville eh, muziekarchief. En Americana hoort daar natuurlijk ook bij. Brad Graham. Hij maakt gospel, country en Americana. Hij komt uit Texas en dit is Five Beers an Hour. Nou, ik vraag mij af hoe vroeg je dan begint en hoe het aan het eind van de avond met je is. I reckon beer makes you smart. It made wiser. Liquor make you weak cause it's so strong. And the wine feels fine till it leave you hurting. Like a love that started right and ended wrong. I'm drinking five beers an hour on a bar stool. I'm back where I've really always been. chug 5 beers an hour on a bar stool country roads take me home again. A good old boy from off the street started talking. Everything there is to know, this feller knew. He said, friend, I'm not just blowing smoke here. And I said, no, you're spreading fertilizer too. I'm drinking five beers an hour on a bar stool. I'm back where I've really always been. chug five beers an hour on a bar stool. Country roads take me home again. Drinking five beers an hour on a bar stool. I'm back where I've really always been. Chugging five beers an hour on a bar stool. Country roads take me home again. With a five beer limit, that's one ounce a minute. Country roads take me home again. Bluegrass and Americana Nashville Radio Show. It's Friday night, it's time to party. coming from. Let's roll on out of here. Raise some hell at the carousel and tear it up down here. Raise your beer in the air. to the back like you just don't care. It's Friday night. Rock 2018. Adam Nulton, Chip Davis en Billy Davis. En Raise Your Beer van het album Jokers and Thieves. Nou, ik raise mijn uh, eh, ijsthee als niet erg vind. 1964, ehm, Loretta Lynn. Ja, die heeft ook een nummer gemaakt dat gerelateerd is aan eh, drinks en more, maar even zo te zeggen. Wine, Woman and Song. Nashville Radio Show. Old school for life, baby. You're out of misbehaving, spending all of your pay on wine, women, and song. While I'm a making beds, you're out of making time. You rob my piggy bank and spend my last thin dime on wine. Banana. an given up your wine. Women and song. 1964, Loretta Lynn en Wine, Women and Song. Ja, hartstikke lekker nummer uit de jaren 60. En ze heeft natuurlijk heel veel andere mooie nummers gemaakt. Maar ook dit nummer is natuurlijk weer gerelateerd aan ons thema. Net als het volgende nummer. 2016 bracht Randy Houser het album Fired Up uit. En op dat uh, album staat dat hele uh, nou ja, leuke nummer met de aparte titel Hot Beer and Cold Women. Hungover, sunburn, I get it Lord, lesson almost learned. I'll get there, give me one more night. Yeah, I know I Three hundred thousand ninety-four times the same. uit Nederland. Marianne Lichthart en Black Tea en Whiskey. En eh, de volgende plaat heeft ook met whiskey te maken. Dit is een bluegrass nummer wat in 2015 werd uitgebracht door de Chainsaw Billies. Wine, Weed en Whiskey. eight signs. 90 mile an hour toward the county line. Oh, quick sack, 12 pack back again. It's a B double E double R. Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment. dit nummer niet ontbreken. Dit is een van mijn favoriete nummers van Aaron Endelin en heet I Can Be Your Whiskey. En zoals ik al zei, thema show. Maar heb je nu zelf een suggestie voor een volgend thema? Mag je dat ons altijd laten weten. Je kunt ons mailen via info.nsvoorradio.nl Of je stuurt een voicemail, sms of whatsappje naar 06 428 44375. Of voor buiten Nederland plus 31 6 428 44375. En gaat dit allemaal te snel? Kan je dan natuurlijk allemaal terugvinden op de website van Nashville Radio. Dat is www.nashvilleradio.nl Spiegelplaten die gaan ook niet ontbreken in deze show. We hebben er twee in het tweede uur, dus ook nog eentje. En nu is het tijd voor de eerste. 1977 werd het voor het eerst op de plaat gezet door Jimmy Buffett. En in 2013 brachten Toby Keith en Sammy Hagger, jawel, die van Van Helen, ook nog een eventjes een duet uit van dit nummer. Alan Jackson maakte er ook nog een cover van in 1999, maar die ga je dit dus niet horen. Jimmy Buffett en Toby Keith en Sammy Hagger en Margaritaville. Dit is is de Nashville Spiegelplaat. Nibbling on sponge cake Watching the sun bake All of those tourists covered with oil Strumming my six string my front porch swing. Smell of shrimp there Neil had to cruise on back home But there's booze in the blender And soon it will de eerste spiegelplaat voor deze show. En in de tweede uur ga je er ook nog eentje voorbij horen komen. Um, we gaan nu naar een eh, zangeres, Brandy Bellen. En dit is Wine in a Coffee Cup. Pouring wine into coffee cup. I haven't washed the dishes in a month. Cause I'm so sad and you're so mean. I'd rather just sit here and drink. Do, do, do, do, do, do, do, do, do. telephone Yeah. Jackson Dunn niet kent, ja, dat is geen country fan. Die hebben natuurlijk heel wat muziek gemaakt. En daar zit natuurlijk uiteraard wel één of meer nummers tussen... die gerelateerd zijn aan het thema van vandaag. Zoals dit nummer ook, uit 1999 van het album Tightrope, Beer 13. got a single stem rose My baby's dressed up, she's raring to go. I got a Jones for the moan of a jukebox. I like to two-step, she likes to rock. That clock on the wall, it rings, it chimes. It's 30, a honky tonk time. Life's too short, let's get to living it. Let's give it all we can give it. Let your hair down, turn the music up. We're gonna paint a town a flat tanner. The party starts here, get in line. Beer 30, a honky tonk time. I put in my 40, I'm going home. Lord, my get up, it's got up and gone. Got my paycheck, I'm on my way. It's finally Friday, my kind of day. I punch the clock, I get the road flying. It's beer 30, a honky tonk time. Yeah, life's too short. Let's get to lemonade. Let's give it all we can give it. Let your hand down, turn the music up. We're gonna paint the town, a black tan up. The party starts here, get in line. It's beer 30, a honky tonk time. Let's give it all we can give it. Let your hair down, turn the music up. We're gonna paint the town, a flat tanner. The party starts here, get in line. It's beer 30, a honky tonk time. It's beer 30, a honky tonk time. Nashville Country Classic. Tears will be the chaser for your wine. You sit there and tell me how you'd like to be free. You're tired of being tied down to a home and family. You say you miss the bright lights along the great white way Little do you realize the price you'll have to pay. Tears will be the chaser for your wine. Go, stop and think it over. There's something you don't know. When the party's over 50 jaar terug in de tijd. Naar 1966, Wanda Jackson en Tears Will Be The Chaser For Your Wine. Volkmuziek is het nu tijd voor geworden. Wink Burcham en The Liquor Store. just it's time. I laid it on the line, and I tried my best to make me understand. Drinking them beers, shedding them tears over a love that's grown cold, wasting time, yours and mine.